uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Hulpverleners in Irak zijn op zoek naar overlevenden van een aardverschuiving bij een Sjiïtisch heiligdom. Zeker vier lichamen zijn onder het puin vandaan gehaald. Zes mensen, onder wie drie kinderen, zijn gered. En reddingswerkers hebben een nog onbekend aantal mensen onder het puin zuurstof eten en drinken kunnen geven. De aardverschuiving was bij de voor Shiite heilige plaats Kerbala in centraal Irak. Het lijkt erop dat een heuvel naast het heiligdom verzadigd was met water... waarop de grond is gaan schuiven. Een Nederlandse militair is in Irak ernstig gewond geraakt bij wapenonderhoud. Hij is in kritieke toestand overgebracht naar een militair ziekenhuis in Bagdad, meldt het ministerie van Defensie. Hij heeft een schotwond in zijn borst. De marechaussee onderzoekt wat er precies is gebeurd. Het slachtoffer maakt deel uit van de groep van 120 Nederlandse militairen... die het vliegveld van Erbil beveiligen. De eerste dagen van de Ronde van Spanje hebben in Nederland ongeveer een miljoen bezoekers getrokken, heeft de organisatie berekend. Bij de ploegenpresentatie donderdag in Utrecht waren zo'n 12.500 mensen. De tijdrit trok vrijdag ruim een kwart miljoen bezoekers. De etappe van zaterdag 375.000 en die van de afgelopen dag 350.000. Organisator La Vuelta Holanda noemt die aantallen boven verwachting. Voetballer Jorginho Wijnaldum is bij AS Roma ernstig geblesseerd geraakt. Tijdens een training liep de 31-jarige middenvelder een scheenbeenblessure op. Het is nog niet helemaal duidelijk of het een scheur of een breuk is. Als Wijnaldum zijn scheenbeen heeft gebroken... is hij vrijwel zeker niet op tijd hersteld voor het WK. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over. Overdag geregeld zon, vooral in het noorden en oosten.